dat de onderhandelingen anders zijn dan normaal. Omdat hij met CDA en VVD geen meerderheid heeft, moeten ook andere fracties plannen steunen. De drie formerende partijen kijken nu wat de plannen kosten en hoe die betaald moeten worden. De schrik zit er nog steeds goed in bij een verzorgingstehuis in Bussum. Bij een brand kwamen daar gisteravond twee bewoners om het leven. Je ziet mensen die zich nu pas goed realiseren wat er eigenlijk gebeurd is. Maar daar hebben we oog voor. We hebben een eigen bedrijfsopvangteam voor, eh, voor dit soort calamiteiten. Dus die zijn ook druk bezig. Dus eh, zo proberen we iedereen... Eh, te helpen. Het vuur ontstond bij een van de bewoners op de tweede verdieping. Tien appartementen in Bussum zijn voorlopig onbewoonbaar. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. En een Nederlander maakt kans op een Oscar. De korte film Beyond Silence van regisseur Marnie Blok staat op de shortlist. Eva, ik dacht dat je wilde komen praten over je studie. Maar je zegt niets eh, hierover. Die film gaat over een doof meisje dat op de universiteit wordt misbruikt door haar professor. Uiteindelijk helpt haar zus haar als doventolk om de stilte letterlijk te doorbreken. Het is de eerste keer dat Marnie Blok een film regisseert. Hiervoor werkte ze als scenario-schrijfster en actrice. Het weer, een grijze dag, alleen in het westen af en toe zon. Vannacht komt het af naar een graad of 6. Morgen opnieuw bewolkt met vooral in het westen en noorden ook regen bij 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 your heart that have torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love.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

van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In hoger beroep zijn de celstraffen voor twee eigenaren van een zorgboerderij in Wedde verlaagd... van ruim vijf jaar naar vier. De twee mishandelde kwetsbare kinderen. Niet alle mishandelingen kunnen worden bewezen, zegt het Hof. Bij wie de rekening komt te liggen, dat is de moeilijkste vraag in de formatiegesprekken... tussen D66, CDA en VVD. Dat zegt VVD-leider Jessel Gus. Inhoudelijk wil ze niets over de besprekingen kwijt. Net als D66-leider Jette. Influencers die op sociale media producten aanprijzen... maken vaak niet duidelijk dat ze daar geld voor krijgen. De Consumentenbond wil daar strengere Europese regels voor. Vooral als ze zich richten op kinderen. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar droog, bij een graad of 6. Morgen grijs en regenachtig en ongeveer 11 graden.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 ZFM. ZFM. face. Bop, bop, bop, poker face. Bop, bop, bop, poker face. 天。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 shit.